Er werd gezegd dat het mogelijk is om staten aan te klagen en dat ze dan mogelijk ook herstelbetalingen moeten doen als ze dus niet voldoende doen om te zorgen dat klimaatverandering beperkt wordt. De klimaatuitspraak is niet bindend, maar wel een zwaarwegend advies. Maar ook geeft die VN-landen richting in hoe ze om moeten gaan met klimaatzaken. Een man van 19 uit Den Haag heeft bekend dat hij in april zijn moeder heeft gewurgd... en daarna hun flat in brand heeft gestoken. De rechtbank wil dat de verdachte eerst psychisch wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Wetenschappers hebben fossielen ontdekt van een bijzonder reptiel. Het dier leefde 247 miljoen jaar geleden in wat nu het noorden van Frankrijk is. Hij had een opmerkelijke kam van iets wat lijkt op veren, maar niet zijn. Die kam gebruikte hij waarschijnlijk om vijanden af te schrikken of te communiceren. Nu gaat hij rammen op zijn fietsje. Jonathan Milan in de groene trui, dwars door de regen naar de zegen. 1 Milan! De Italiaan Jonathan Milan heeft in de stromende regen etappe 17 in de Tour gewonnen. Hij was de Belg Jordi Meus te snel af. Door een valpartij op 1 kilometer voor de streep konden veel renners niet meesprinten voor de zegen. En steeds meer boeken die populair worden door TikTok, oftewel BookTok, krijgen een verfilming. Ook deze filmjournalist valt het op. Toen ik jong was had je Harry Potter en Lord of the Rings. Alleen wat je de laatste tijd ziet is dat echt een beetje die young adult uh, uh, meidenboeken eigenlijk... ineens een heel groot publiek trekken en dat filmmakers dat ook zien. Ze denken oké, dit heeft in ieder geval een hele hoop fans. We gaan hier kaartjes voor verkopen. En dat levert ook kritiek op. Sommige fans vinden dat die geldhonger soms een beetje doordraait. Niet ieder boek hoeft een film of serie te worden, zeggen ze. Het weer blijft ook vanavond wisselvallig met wat buien in het zuiden en oosten van Nederland.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 Dat zegt het Internationaal Gerechtshof. Volgens het Hof moeten regeringen het klimaat beschermen... om hun burgers een schone en gezonde leefomgeving te garanderen. Een man van 19 uit Den Haag heeft bekend dat hij in april zijn moeder wurgde... en brandstichtte in huis. Waarom hij dat deed is nog niet bekend. Vandaag stond hij voor het eerst voor de rechter. Het Pieter moet de man nog onderzoeken. In de Tour de France is de 17e etappe gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. In de laatste kilometer was er een grote valpartij... waardoor veel sprinters niet meer mee konden doen voor de overwinning. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en vanuit het westen klaart het op. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Dit is ZFM.